vanmiddag om half drie naar de krocht te komen voor opnieuw een jazzconcert. Maar uiteraard is er volgende week weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met het trio van Jeff Hamilton, We'll be together again. van ZFM. Via de kabel op 104.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 Dat heeft de Franse rechter bepaald. De advocaten van Noriega eisten dat hij in afwachting van de rechtszaak zou worden vrijgelaten, maar de rechter wees dat verzoek af. Noriega zit nu in voorarrest in de gevangenis in Parijs. Frankrijk wil de oud-dictator vervolgen voor witwaspraktijken en had hem daarvoor in 1999 al tien jaar cel opgelegd. Omdat Noriega toen bij verstek werd veroordeeld, heeft hij nu recht op een nieuw proces. Noriega kwam vandaag aan in Frankrijk nadat Amerika hem had uitgeleverd. In de VS zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. De Europese luchtvaartmaatschappijen willen af van sommige rechten van passagiers die in hun ogen te royaal zijn. Zo krijgen gestrande reizigers nu onderdak en eten en drinken op kosten van de maatschappijen. Door de IJslandse vulkaan als komen veel maatschappijen in de problemen tijdelijke sluiting van het Europese luchtruim heeft een schadepost opgeleverd van zeker anderhalf miljard euro. En de luchtvaartmaatschappijen willen daarom bezuinigen. De Europese Commissie en het Europarlement zijn er tegen dat de rechten van passagiers worden ingeperkt. Ieder bedrijf moet voor uitzonderlijke situaties reserves opbouwen, wordt in Brussel gezegd. Opnieuw heeft een kandidaat-Kamerlid van de PVV zich teruggetrokken. Dit is de nummer 32, Arjan Brocht, een ondernemer. In de verklaring zegt hij dat hij is opgestapt omdat de media-aandacht... door wat hij noemt een stel gefrustreerde linkse activisten... hem en de PVV geen goed doet. Over Brocht is onder meer geschreven dat hij als student in een vertegenwoordigende raad zat... maar zelden aan vergaderingen meedeed, terwijl hij er wel voor betaald kreeg. Eerder stapten de kandidaten Melanie van Hemert en Gidi Marcus over op... Van Hemel trok zich terug om medische redenen. maar de Soer stapte op omdat hij niet langer onder een negatief vergrootglas wilde liggen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen zon en sluierbewolking bij maxima tussen 17 en 23 graden. Donderdag is er meer bewolking en vanaf Koninginnedag wordt het frisser en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. je hoort, zie je het zo.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 When I make love to God. Our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight. close to you. Tonight I celebrate my love.